Sophie Verhoeven met het NOS. Het Openbaar Ministerie gaat sneller foto- en filmmateriaal van gezochte verdachten verspreiden. Voortaan mag dat als bijvoorbeeld een nieuw misdrijf kan worden voorkomen. Zo zegt hoofdofficier van Justitie Grijven in de Telegraaf. Volgens hem zal het OM zorgvuldig een afweging maken over de privacy van de verdachte. Hij voegt er wel aan toe dat het belang van het wegnemen van ernstig en dreigend gevaar voor een burger meestal zwaarder weegt dan de privacy van een verdachte. In het hele land voeren wijkverpleegkundigen en verzorgenden vandaag actie tegen de bureaucratie waarmee ze te maken hebben. Ze staken niet, maar doen een dag lang alleen nog administratieve handelingen die zij zelf nuttig vinden. Volgens wijkverpleegkundigen is de werkdruk al hoog en is het systeem te veel gericht op wantrouwen en kostenbeheersing. Niet alle wijkverpleegkundigen doen mee aan de actie. Beroepsvereniging VNVN denkt dat de helft actief meedoet. Door geen administratie te doen, suggesties in te bellen of een activiteit te organiseren. Het weg, trein en waterverkeer bij Utrecht is weer vrijgegeven na het plaatsen van een nieuwe spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. De werkzaamheden hadden gistermiddag al klaar moeten zijn, maar het plaatsen van de brug liep vertraging op omdat het waterpeil in het kanaal te laag was. Meer dan twintig schepen hebben tot middernacht moeten wachten tot ze verder konden varen. Door die nieuwe spoorbrug kunnen er straks meer treinen rijden tussen Utrecht en het westen van Nederland. De Amerikaanse secteleider Charles Manson is overleden. Dat meldde de plaatselijke autoriteit in Californië. Manson kreeg in de jaren 70 een levenslange gevangenisstraf... voor de moord op onder andere de hoogzwangere Sharon Tate... de toenmalige vrouw van regisseur Roman Polanski. Zij werd in 1969 samen met zes anderen gedood door de secte van mensen. De 83-jarige mensen werd vorige week naar het ziekenhuis gebracht. Waar hij aan is overleden is niet duidelijk. Het weer nog vanuit het westen wordt de bewolking dikker en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Overdag regent het overal geruime tijd. Het is eerst waterkoud met 4 tot 7 graden, maar in de loop van de middag stijgt het kwik naar 6 tot 11 graden. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Sahoka van de ANWB. Het is een behoorlijk pittige ochtendspits. Bijna 400 kilometer file in de Randstad. De files met de meeste vertraging staan op de A4 richting Den Haag. Tussen Knoopend Burgerveen en Dorp 13 kilometer door een ongeluk. Vertraging drie kwartier. Op de A4 vanuit Den Haag richting Rotterdam. Bij het Ketelplein. 5 kilometer na een ongeluk. Een half uur vertraging. En op de A9 Alkmaar richting Diemen. Daar staat meer Aalsmeer en het Holendrecht. 9 kilometer file. Er is één ook dicht. Op de A12 richting Den Haag. Tussen Nieuwegein en Harmelen 5 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. En op de A16 richting Rotterdam. Daar staat bij Rotterdam Centrum 5 kilometer. Daar is één rijstrook dicht. En op de A27 Breda richting Gorkum. 15 kilometer file tussen knoop het Hooipolder en Gorkum. Ruim een half uur vertraging. En vanuit Almere in de richting Utrecht bij Huizen 5 kilometer met een half uur vertraging.